meer tijd nodig dan aanvankelijk gedacht. Het is toch nog onduidelijk of de resten van de verdwenen Chris Kremers of Lisanne Vroon zijn. Zondag werd al wel bekend dat in een schoen weefsel van Lisanne Vroon was gevonden. Justitie in Panama overlegt intussen over het hervatten van de zoektocht. Door het slechte weer in het zoekgebied zou zoeken op dit moment te gevaarlijk kunnen zijn. Op de luchthaven van Peshawar in Pakistan is een vliegtuig beschoten. Daarbij is een vrouw gedood en raakten twee andere passagiers gewond. Het toestel van Pakistan International Airlines kwam uit Saudi-Arabië en had 178 mensen aan boord. Het vliegveld en de omgeving worden door de politie uitgekampt. In Texas is een massagraf gevonden met de resten van 52 mensen. Forensisch specialisten onderzoeken of ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen. In het gebied woedt al enkele jaren een hevige oorlog tussen drugskartels. Het kan ook zijn dat het illegale immigranten uit Mexico zijn... die zijn bezweken in de woestijn van Texas. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op het eerste dag van het staatsbezoek aan Polen een ontmoeting gehad met oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog, die in 1944 onder meer Breda hebben bevrijd. Morgen ontmoet de koning vooral Nederlandse en Poolse bedrijven. Het weer, het is overal droog en vannacht wordt het zo'n 8 graden. Morgen en overmorgen geregeld zon en een enkele bui. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Vrijdag neemt de kans op buien toe.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 Beide vermiste vrouwen zijn dus omgekomen in de jungle in Panama. Eerder bleek al uit laboratoriumonderzoek dat er weefsel was gevonden van Lisanne Vroon. De familie van Kremers is ingelicht. Kremers en Vroon werden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Boquette. De verlamde Fransman Vincent Lambert wordt voorlopig nog in leven gehouden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat volgens Franse media besloten.